Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het eerste kwartaal van dit jaar stond er een recordaantal van 277.000 vacatures open, blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd hebben steeds meer mensen een baan. De werkloosheid daalde naar 3,4 procent, de laagste stand sinds de crisis van 2008. Door de krapte op de arbeidsmarkt bieden bedrijven daarom steeds vaker een vast contract aan. Het Openbaar Ministerie in Suriname gaat onderzoeken of er een grote bankfraude heeft plaatsgevonden. Daarbij zouden een aantal hooggeplaatste personen betrokken zijn. Ze zouden leningen van vele miljoenen euro's hebben afgesloten, maar die nooit hebben afgelost. Na het vooronderzoek besluit het OM of er een strafrechtelijk onderzoek komt. De politie heeft gisteravond enkele tientallen dierenactivisten aangehouden... die urenlang een varkensboerderij in Bokstol hadden bezet. Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren. Ruim 100 activisten hielden de boerderij bezet omdat ze aandacht wilden voor dierenleed. Het OM gaat bekijken of de dierenactivisten strafrechtelijk worden vervolgd. In Enschede is vorige week een Syrisch stel door buurtbewoners uit huis gehaald en ernstig mishandeld. Het incident begon met een ruzie tussen kinderen waarop enkele ouders met geweld verhaal gingen halen bij het Syrische stel. De burgemeester van Enschede zegt dat de daders niet vrijuit zullen gaan. Na de mishandeling heeft het Syrische gezin de buurt verlaten. Frans Timmermans gaat voor niets anders dan het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat zei de PvdA-lijsttrekker op het eerste grote debat van Nieuwsuur... in aanloop naar de Europese verkiezingen. Het debat ging onder meer over migratie. De VVD wil dat er meer afspraken komen over opvang met veilige landen in de regio... En de PvdA wil een Europese arbeidsautoriteit... om die WW-fraude door arbeidsmigranten uit Oost-Europa moet aanpakken.